Dat is minder dan bij de regionale verkiezingen van 2005. Vandaag kan nog tot drie uur s middags worden gestemd. De verkiezingen worden gezien als een test voor de centrumrechtse regering van premier Berlusconi. De lage opkomst lijkt een teken dat de populariteit van zijn regering afneemt. President Obama heeft zijn bliksembezoek aan Afghanistan beëindigd. Hij ging de afgelopen dag in het diepste geheim en in het donker naar Kabul, waar hij onder andere sprak met president Karzai. De Afghaanse regering boekt wel wat vooruitgang, zegt Obama, maar er moet volgens hem wel meer worden gedaan tegen drugs en corruptie en nodigde de Karzai uit om in mei naar Washington te komen. De Amerikaanse president verklaarde dat hij vooral naar Kabul was gekomen voor zijn eigen troepen. Hij zei tegen de militairen dat hij ze meteen naar huis zou sturen als dat kon. Maar volgens de president zijn Amerikanen nog steeds nodig voor de strijd tegen de Taliban en Al-Qaeda. GroenLinks wil een kamerdebat over de proef met CO2-opslag onder een woonwijk in Barendrecht. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Zembla over de opslag. Daarin kwamen wetenschappers aan het woord die kritisch waren over het plan van Shell en de overheid. Verder bleek dat Shell het project in Marendrecht ziet als een soort testcase om te kijken of de opslag maatschappelijk aanvaardbaar wordt gevonden. Volgens GroenLinks mag niet worden geëxperimenteerd met CO2-opslag onder een woonwijk, omdat niet 100% bewezen is dat het veilig is. CO2-gas is zwaarder dan lucht en zou, als het ontsnapt, in de laagliggende wijk kunnen blijven hangen. Het weer. Toenemende bewolking, in het zuiden regen bij 7 graden. De komende dag op veel plaatsen bewolkt en kans op een bui.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 In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 You stopped the blood, made my head soft. You got my heart in a headlock. You stopped the blood, made my head soft. You got my heart in a headlock. You stopped the blood, make my head soft. You got my heart in a headlock. You stopped the blood, made my head soft make my head soft. you make my head soft. you make my head soft. you make my head reason to rejoice, you see. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de e-